Mark Hokke met het NOS Journaal. India's noordelijke deelstaat Punjab. heeft een rechter bepaald dat een meisje van tien dat zwanger raakte na herhaalde verkrachting geen abortus mag ondergaan. In India komen veel tienerzwangerschappen voor, maar dit zou voor Chandigarh de eerste keer zijn dat het om een meisje van tien gaat. De verkrachter is een neef van de moeder van het meisje. Volgens de vader van het misbruikte meisje heeft hij een bekentenis afgelegd en zit hij vast in, de in afwachting van zijn proces. De huldiging van de Nederlandse voetbalvrouwen is door zo'n 22.000 mensen bezocht. Afgelopen avond stonden in Utrecht 10.000 mensen langs het water om de boot met de spelers toe te juichen. In het park Lepelenburg verzamelden zich nog eens 12.000 mensen. De huldiging in Utrecht verliep zonder problemen. Bij een inbraak in Groningen is het dagboek van een in de oorlog vermoorde verzetstrijder gestolen. Het dagboek zat in een kluis, die is gestolen bij een neef. Die heeft het boek altijd bewaard, meldt RTV Noord. Familie is bang dat de dieven de waarde van het dagboek niet inzien en het weggooien. Ze roepen de dieven dan ook op om het terug te brengen. Sifan Hassan heeft haar favoriete rol op de 1500 meter bij de WK Atletiek in Londen niet kunnen waarmaken. De Nederlandse atlete kwam als vijfde over de finish. De Keniaanse Olympisch kampioene Yegon won het goud. Hassan liep deze zomer de drie beste tijden van de wereld op de 1500 meter. Ze is regerend wereldkampioen indoor op die afstand... en twee jaar geleden bij de WK in Peking veroverde ze het brons. In Londen ging het in de laatste 100 meter mis... waarna Hassan teleurgesteld als vijfde over de finish kwam. Het weer droog met flinke opklaringen. De temperatuur zakt naar een graad of 13. Overdag schijnt eerst de zon nog, vooral in het oosten. Rond de middag neemt overal de bewolking toe en vallen er buien. Het wordt 21 tot 24 graden.